Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De open in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet niet ver genoeg gaat... met de veroordeling van de islamitische terreurgroep ISIS. CDA, D66 en ChristenUnie vinden het raar dat minister Timmermans... de daden van ISIS geen genocide wil noemen. Timmermans zei in antwoord op Kamervragen... dat eventuele ernstige misdaden als genocide moeten worden onderzocht. Maar dat vindt de oppositie te zwak. Als de acties van ISIS-strijders gekwalificeerd worden als genocide... kunnen Nederlandse jihadisten die erbij betrokken zijn... ook in Nederland worden vervolgd. Premier Abbott van Australië is aangekomen in Nederland. Hij is hier voor de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17... waarbij 38 Australiërs omkwamen. In de loop van de dag heeft Abbott een ontmoeting met premier Rutte. Eerder zei hij al dat hij Rutte persoonlijk wil bedanken... voor de Nederlandse inzet bij het bergen van de slachtoffers en hun bezittingen. Verder ontmoet Abbott Australische experts die in het rampgebied hebben gewerkt. In Sint-Nicolaasga in Friesland is een automobilist aan het eind van de avond op twee kinderen ingereden. Het gebeurde op een pad waar geen auto's mogen rijden. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is ernstig gewond. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurster van de auto is opgepakt en wordt morgen verhoord. 24 bezoekers van een Amerikaans pretpark in Maryland zitten al uren vast in een achtbaan. De bakjes van de achtbaan in Six Flags America kwamen plotseling tot stilstand in een bocht op zo'n 14 meter hoogte. De brandweer had de passagiers één voor één uit de bakjes. Ze hebben parasols gekregen tegen de verre zon. Niemand is gewond geraakt. Volgens het pretpark heeft de achtbaan een automatische noodstop gemaakt. Waarom is nog onduidelijk. Het weer vannacht klaart overal op. Het waait wel stevig, vooral aan de kust en koelt af naar zo'n 14 graden.